12 uur. Dielke met het NOS-journaal. Drie mensen omgekomen, 15 anderen raakten gewond. Het leger heeft vandaag 20 Palestijnse doelen aangevallen, waaronder een vluchtelingenkamp. De besprekingen over een bestand, die worden gevoerd in Cairo, zitten muurvast. Israël wil pas verder praten als Hamas de wapens neerlegt. Daarop dreigden de Palestijnse onderhandelaars de afgelopen nacht met vertrek. Sinds vrijdag de tijdelijke gevechtspauze in de Gazastrook afliep zijn zeker tien Palestijnen omgekomen. Hamas heeft meer dan honderden raketten afgevuurd op Israël. Het dodental van het vliegtuigongeluk in Iran is naar beneden bijgesteld. 39 passagiers en bemanningsleden kwamen om het leven toen het toestel neerstortte. Dat zou zijn gebeurd op een weg of in een woonwijk van de hoofdstad Teheran. Het kleine vliegtuig van Taban Airlines was net opgestegen voor een binnenlandse vlucht. Zeker negen mensen hebben het ongeluk overleefd. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De zwarte doden van het toestel zijn nog niet gevonden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius heeft de leiders van Irak opgeroepen een regering van nationale eenheid te vormen. Zo kan het land volgens hem het hoofd bieden aan de opmars van ISIS in het noorden. Daar worden tienduizenden Jezidis met de dood bedreigd. Ze zijn op de vlucht geslagen voor de moslimextremisten en zitten nu vast in de bergen. Koerdische troepen hebben meer dan 5000 vluchtelingen uit het gebergte gered. Spaanse artsen experimenteren met een nieuw serum tegen ebola. Ze behandelen een 75-jarige Spaanse priester die het dodelijke virus in Liberia heeft opgelopen. Het nieuwe middel is tot nu toe vooral getest op dieren. Vorige maand kregen ook twee Amerikaanse patiënten het serum toegediend. Zij lijken er goed op te reageren. Aan ebola zijn in West-Afrika al zo'n duizend mensen overleden. Er bestaat geen bewezen effectief medicijn. Het weer trekken flinke buien over het land met vanmiddag kans op onweer en zware windstoten.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 Don't like his baggy jeans, but I'm going to like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom.